Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Mali zijn minstens drie mortiergranaten afgevuurd op de stad Gao, waar ook Nederlanders zitten. Een hoge Malinese militair kan niet zeggen of er doden of gewonden zijn gevallen. In 2012 kwamen Touareg-rebellen in opstand tegen de regering. Die grepen de macht in het noorden van het land. Franse militairen, kort daarna ook VN-militairen, werden naar het gebied gestuurd in een poging de vrede te herstellen. Helemaal stabiel is de regio sinds de opstand in 2012 niet meer geworden. Inmiddels mengen ook andere rebellengroepen zich in de strijd. De Nederlanders in Gao zijn vooral bezig met het verzamelen van informatie. De voorzitter van de Turkse voetbalclub Fenerbahce wil dat de Turkse competitie voorlopig wordt stilgelegd. Gisteravond werd de spelersbus beschoten toen die op weg was naar het vliegveld. De buschauffeur raakte gewond aan zijn hoofd toen iemand het vuur opende. Vermoedelijk is er een hagelgeweer gebruikt. De voorzitter noemt het een heel erg incident. Club Gieserspoor dat gisteravond met 5-1 verloor van Venerbatje, noemt de aanval onaanvaardbaar. FNV Spoor pleit ervoor om beveiligers van de NS pepperspray en een wapenstok te geven. Een woordvoerder zegt in de Telegraaf dat de vakbond het geweld tegen spoorpersoneel zat is. Nu beschikken beveiligers van de NS alleen nog over handboeien. Inmiddels zijn ze volgens de bond speciaal opgeleid om op verantwoorde wijze met een wapenstok en pepperspray om te gaan. Honderden bewoners van het Filipijnse eiland Luzon zijn teruggekeerd naar huis, nu een orkaan voldoende is afgezwakt. De afgelopen dagen raasde de orkaan richting de Filipijnen. Vanochtend kwam hij als een normale tropische depressie aan land. Wel is er gevaar voor aardverschuivingen door zware buien. Het weer vandaag bijna overal droog en flinke periode met zon. Het wordt ongeveer 9 graden. Tweede paasdag meer bewolking en dan in het westen mogelijk wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 We zijn begonnen met een totaal onbekend nummer, denk ik, voor jullie. Uh, Edi Tseenpfennig heet de beste man. Het is een Duitser, speelt elektronische orgel. En ik kwam dit tegen op een jazz-cd'tje. Puppet Jazz. En daar stond dit nummer op. Easter Afternoon. En ja, is Easter, dus vandaar. Eddie Tsemfennig. Nee, wat zou je zeggen? Nooit van gehoord. Nou, sinds vandaag ken je hem. We gaan door met iemand die je wel kent. En dat is Betty Carter. Spring is here Has got me van de CD Inside Betty Carter. Ja, prachtige stemmen. Gevoelige muziek, eh, gevoelige klanken op deze eerste paasdag. Ik zou zeggen, neem nog een eindje, neem een kopje koffie... of neem misschien, eh, ben je bezig met de voorbereidingen van je brunch. Uitgebreid tegenwoordig, als je alle receptenboeken ziet of tijdschriften... er is genoeg te maken. Dus wie weet, eh, ik zou zeggen, eet smakelijk als je nog moet beginnen. En misschien heb je wel ontbeten en zit je gewoon eh, lekker te genieten van een krantje of een boek. Of misschien moet je wel klussen in huis, verven, schilderen, opknappen. Ik weet het niet. Nou, muziekje erbij doet wonderen. En dat is de muziek bijvoorbeeld van Albert Ralumini. Dan zou je zeggen, wie is dat? Ja, dat is iemand die eh, volgens mij een beetje uit de India, de Mayubi Jazz Easter Monday Tap Steps eh, van de LPCD, 78 revolutions per minute. Komt-ie, Easter Monday. Folks, here's another TJ 500. Albert Valdolini brings you his latest, his greatest, his best Easter Monday Tap Steps. kras van de plaat kon je goed horen. Maar goed, het is toch een grappige eh, melodie. Een vrolijk deuntje op deze eerste paasdag. Ook lekkere muziek om te schuren. Ik ben aan het klussen bij mijn zoon. En dan eh, ja, moet wel wat geschuurd worden in huis. En dan zijn deze vrolijke klanken die helpen daarbij. Eh, eens even kijken wat we dan hebben. Benny Goodman, daar kan je niet omheen natuurlijk als het over voorjaar gaat. de Spring Song, Benny Goodman. Benny Goodman. Vrolijke klanken, zondagochtend. Ja, mooi toch. Eh, ik neem lekker nog een bakje koffie erbij zo. En ondertussen kijk ik naar wat het volgende nummer is op het lijstje. Oh, en dan zeg ik, ga er even voor zitten. Want dit is fantastisch wat nu gaat komen. Een van de beste vibrafonisten die er ooit geweest is. Carl Shader. Met eh, een eh, LP gemaakt, genaamd Soul Sauce. En dat is een van de aller, aller, allerbeste. En daarvan het geweldige nummer Spring is Here. zie je op een tweedehandsmarkt of in een eh, kringloopwinkel nog eens de OP staan. De Soul Source, laat hem niet staan, neem hem mee. Want dat is natuurlijk wel de moeite waard om dat in je bezit te hebben. Een van de mooiste van Cal eh, een andere zangeres die iets over de eh, voorjaar. Another Spring, Nina Simone. Klinkt natuurlijk altijd al bijzonder. Haar met haar fijne stem. people talk to themselves when they sit around all day. This old woman I, I knew, I used to go over there, sit with her. She'd be sitting around in a rocking chair, talking to herself, and she used to say, she used to say, sometimes the cold gets in my bones so bad till I just don't think I can go on. Yeah, and for a little while, well, I don't care if my days are coming to an end. I just as soon be gone sometimes. Sometimes the night comes down on me and I know what's ahead. An evening in this cold old house with no one to say goodnight to me when I go to bed this cold old house with no one to say goodnight to me when I go to bed. Sometimes I wonder why I stay. What am I waiting for? My children are grown and gone away. They got children of their own now, don't need me anymore. In the winter, when the streets are bare, there are nothing much to see. I just can't help missing and thinking about that kindly man that one old winter time came and took away. Then one morning, another spring is there outside my door. Things are blooming, birds are singing, and suddenly, yes, well, I. fine with me, really. And I'm thankful for seeing another spring. It's gonna be better this time. Another spring. It's gonna be groovier this time. Another spring. It's what's I'm thankful for letting me see another spring. een serieus lied van eh, Nina Simone. Ondanks alle narigheid, iedere keer een, nieuwe, een nieuw voorjaar. En een nieuw voorjaar geeft nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Ja, prachtig nummer altijd van toepassing. En dat is ook zo. Als je morgens uit het raam kijkt en de zon schijnt... en je ziet dat het groen aan de bomen gaat komen... dat geeft je toch een ander gevoel dan mist en regen en storm. En vanochtend zag ik het weer. Het blauwe skilla dat eh, overal gaat groeien. Prachtig toch? Eh, tijd voor weer eens wat instrumentaals. Soft as Spring, Pete Jolly. Een Amerikaanse West Coast de jazzpianist. mooi nummer. <laughs> iets vocaals. En ik heb eh, klaarstaan Tina May. Uh, een Engelse die eh, eigenlijk onlangs weer een cd heeft uitgebracht. My Kind of Love 2015 uitgebracht. Deze cd Where Were You in April? Tina May. and I'm when I feel that I could touch you, and I wonder Britse jazzzangeres. Ook heel veel in Parijs eh, gestaan. Ook Franse eh, songs opgenomen. En dit is eh, Where Were You in April van haar laatste cd My Kinda Love 2015 uitgekomen. Zeer de moeite waard. En past goed bij deze zondagochtend, eerste paasdag. En de zon schijnt, maar de wolken zie ik toch ook hier binnen stromen boven Zandvoort. Tijd voor Art Pepper, Cool Bunny. met uh, Russ Freeman piano, Leroy Vinegar bass en Shelly Main drums. Nummertje uit 1957, Cool Bunny. Eh, laatst las ik in eh, Jazzism, het tijdschrift in, over jazzmuziek en more zou ik bijna zeggen, over Coralie Clement. En, en er staat als kop boven het verhaal, ze is een zuchtmeisje, haar zoete, heese stem kietelt je oorschelpen. Toch is het geen Frans poppetje dat louter zucht om te zuchten. Coralie Clement. En ja, mooie zangeres. Klinkt goed. En ze heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Maar ik heb gekozen voor eh, de eerste cd die, ze uitgebracht heeft. Uh, La Salle de Perdu, dacht ik dat die heette. En daar het nummer Biento van. Ja, leuk toch? Zo, eh, de vrolijke klank op de zondagochtend. Tijd voor iets Nederlands. Rita Reis, natuurlijk heel bekend. I'm putting all my eggs in one basket. Van de cd eh, Beautiful Love. I've been a roaming My Romeos have been many. But now my roaming days saved up in my love account. Honey, and I've decided love and fight it in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I am betting everything I've got. I dat is een nummer van Brian Wilson, God Only Knows.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 could still go on, believe me. The world could show nothing to me As long as there are stars above you, you never need to doubt it. Mooi gezongen op indringende wijze door Christine Tobin. Eh, ik zit eigenlijk wel in het, het vocale kwartiertje wat ik heb. De volgende is ook weer een vocaaltje, zie ik. Eh, Remember Spring, eh, Poncho Sanchez. En daar hoor je een Diana Reeves in het begin. een jonge Diana Reeves op. Remember Spring, mooi nummer. my days of wonder. see. paasdag. Remember Spring. Eh, nou, wat zijn je herinneringen over twintig jaar aan deze eerste paasdag. Eh, ik hoop dat je er een hele mooie dag van gaat maken. Je hebt geluisterd naar CFN Jazz. Uh, met allerlei mooie muziek over Pasen en het voorjaar. En ik hoop dat je een hele fijne Pasen zult hebben. met veel eieren. zowel chocola als echt. En dat je leuke dingen kan doen. En dat je met veel plezier later kan terugdenken aan eerste paasdag. 2015. En waar kunnen we beter mee uitgaan dan het laatste nummer.